Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In zijn State of the Union heeft de Amerikaanse president Trump vooral de economische successen benadrukt... die volgens hem onder zijn leiding zijn behaald. In zijn jaarlijkse toespraak tot het parlement prees hij onder meer de lage benzineprijzen en de lage inflatie... maar overdreef dat soms wel. Ook zei hij dat er in een jaar voor meer dan 18 biljoen dollar aan buitenlandse investeringen zijn gedaan. Een bedrag dat volgens onder meer CNN vele biljoenen lager ligt. In Bleskensgraaf heeft de ME ingegrepen bij een protest tegen een AZC. Demonstranten gooiden met glas en zwaar vuurwerk. De gemeenteraad van Molenlanden in Zuid-Holland vergaderde over een AZC in de gemeente. Pas toen de burgemeester de vergadering stillegde om de demonstranten weg te sturen werd het weer rustig. In een emotionele video heeft de familie van de ontvoerde Nancy Guthrie gevraagd om duidelijkheid. De 84-jarige moeder van de Amerikaanse presentator Savannah Guthrie is al 3,5 week spoorloos sinds een gewapende man aan haar deur verscheen. De familie geeft 1 miljoen dollar aan degene die met de gouden tip komt. In de Australische deelstaat New South Wales gaat een nieuwe politieeenheid synagogen en moskeeën bewaken. Dat gebeurde al door agenten van andere korpsen, maar dat hoeft nu dus niet meer. De maatregel is genomen na de aanslag op een hanukkah viering in Sydney in december. Dat een medewerker van Museum Naturalis een walvisbot in de Oosterschelde gooide was een verkeerde inschatting, zegt de collectiedirecteur van het museum. De medewerker had de walviskaak in het water gegooid omdat het in het museum op een lijst stond om te worden vernietigd. De medewerker hoopte dat iemand anders de kaak zou vinden die er de waarde van inzag. Het weer droog.